Op 65 locaties heeft het systeem nauwelijks of helemaal geen bereik. Daaronder zijn de petrochemische industrie in Pernis, de kerncentrale in Borselen en de gevangenis voor zware criminelen in Vught. Dat blijkt uit een vertrouwelijke lijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken die in handen is van het programma Zembla. Hulpdiensten hopen vanmiddag alle brokstukken te hebben opgeruimd van het treinongeluk van donderdag bij Barendrecht. Er wordt met legertanks gewerkt omdat kraanwagens niet bij de plaats van het ongeluk kunnen komen. De locomotieven botsten tegen elkaar onder een viaduct in de A15. Bij het ongeluk kwam een machinist van een van de goederentreinen om het leven. De Bomenstichting gaat bijhouden of bomen zonder reden worden gekapt. Vorig jaar werd dat ook al gedaan, maar nu gaan zogenoemde boomagenten van de stichting bekijken of het kappen van de boom kan worden voorkomen. De Bomenstichting werkt samen met het Varenprogramma Vroege Vogels. Volgens de stichting stonden vorig jaar zeker 100.000 bomen onterecht op de nominatie om te worden omgezaagd. Iran heeft vanochtend proeven gehouden met twee nieuwe korte afstandsraketten. Volgens Iran zijn de testen bedoeld om, zoals wordt gezegd, de afschrikwekkende capaciteit van de krijgsmacht te behouden en te verbeteren. De proeven vallen samen met toenemende spanningen met de westerse wereld. Vrijdag werd bekend dat Iran een tweede installatie bouwt voor het verrijken van uranium. In Duitsland zijn parlementsverkiezingen aan de gang. Belangrijke thema's in de campagne waren onder meer de belastingen, pensioenen, kernenergie en de inzet van troepen in Afghanistan. Bondskanselier Merkel regeerde de laatste vier jaar met de Sociaaldemocraten, maar ze mikt nu op een coalitie van haar partij CDU-CSU met de liberale FDP. Als dat niet lukt, moet ze waarschijnlijk met de Sociaaldemocraten van SPD-leider Steinmeier blijven regeren. Het weer. Op de meeste plaatsen vrij zonnig en rustig herfstweer. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden. De komende dagen overwegend veel bewolking met soms lichte regen of motregen en ook iets frisser. Dit was het NO.